uur. in Boekraat met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is iemand doodgeschoten. Nog eens zeker 22 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen met schotwonden. Acht van hen zijn levensgevaarlijk gewond geraakt. Onder de gewonden zijn acht kinderen. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City... waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Een motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar met 15% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het waren er bijna 55.000 tegen ruim 64.000 in 2022. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal vergunde bouwvergunningen voor nieuwe koop- en huurwoningen daalt. In 2021 werden er nog bijna 76.000 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Met name het aantal vergunningen voor koopwoningen nam af. Het waren er ruim 26.000, 23% minder dan in 2022 en het laagste aantal sinds 2013. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn de afgelopen avond zeker twee doden gevallen. Volgens persbureau Reuters gaat het om twee vrouwen. Er vielen zeven gewonden. Eerder op de dag viel er bij soortgelijke bombardementen in Zuid-Libanon acht doden, onder wie een aantal Hezbollah-strijders. De aanvallen zijn volgens Israël een reactie op raketten die vanuit Libanon waren afgevuurd op de stad Safed in het noorden van Israël. Daarbij kwam een 20-jarige militair om het leven en vielen zeker acht gewonden. Het weer.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 I ran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 try 你。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 ZFM.